Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt voor studenten moeilijker en moeilijker om een kamer te vinden. Er zijn er nu zo'n 27.000 te weinig en dat zal de komende jaren alleen maar oplopen, zegt een kenniscentrum. Onder meer doordat er haast alleen nieuwe studio's voor studenten worden gebouwd en nauwelijks kamers. En dat komt gewoon omdat dat eh, financieel niet haalbaar is door, een, eh, door de regels die er nu zijn. En eh, ja, die regels die moeten gewoon veranderd worden. Want het wonen op kamers is eh, belangrijk voor je sociale ontwikkeling. En ja, als dat niet meer kan straks, dan, dan is dat wel... Ehm, ja, dan is het gewoon zorgelijk. De komende acht jaar moeten er 60.000 woningen voor studenten worden bijgebouwd. Het is voor veel mensen te hopen dat de NS en de spoorvakbonden later vandaag een goed gesprek hebben over de lonen en de werkdruk. Als dat niet zo is, wordt er morgen opnieuw gestaakt. De NS heeft al gezegd dat er dan nergens treinen zullen rijden. De asieldeal van het kabinet is vooral slecht voor jonge asielzoekers... die in hun eentje naar ons land zijn gereisd. Volgens deskundigen duurt het straks langer voordat zij hun ouders weer kunnen terugzien... omdat die pas over mogen komen als er woonruimte is gevonden. Later vandaag praat de Tweede Kamer over die asieldeal. En misschien zit dit de hele dag wel in je hoofd. For I really like What do you like about corn? It's cold. A big knobs. It has to do. De Corn Kid, die viral gaat op TikTok, kan een nieuwe titel op zijn cv zetten. Hij is benoemd tot Corn Ambassador van South Dakota. In die staat wordt veel mais verbouwd en er is zelfs een maispaleis. 3 september is daar uitgeroepen tot Corn Kid Dag... en hij krijgt van de staat een studiebeurs om meer te leren over de landbouw en natuurlijk mais. Het weer nog een wisselvallig dagje met flinke buien. Vanmiddag wordt het wel iets vaker droog en breekt de zon ook af en toe door. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De ochtendspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk door het regenachtige weer. De wat langere files die staan op de A7 Hoorn richting Zaanstad... tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En 242 middenmeer richting Alkmaar tussen Waarland en Heerhugowaard 7 kilometer.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 It cannot wait. I'm yours. op ben bekend van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze baggy heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef. Hoe is ben je Wat haal je in je hoofd? Dit kan niet verder, van mijn hart die zegt genoeg Ik zie liever altijd away FM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf.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 De Canadese politie heeft een man opgepakt die dagenlang werd gezocht voor een serie fatale steekpartijen. Hij is vlak na zijn arrestatie overleden, mogelijk door zelfmoord. Hij wordt er samen met zijn broer van verdacht tien mensen te hebben doodgestoken. De Europese Centrale Bank kondigt vandaag een nieuw rentebesluit aan. Er wordt een verhoging verwacht die ook gevolgen kan hebben voor de spaarrentes en de hypotheekrente. Renteverhoging kan worden ingezet als middel om de hoge inflatie af te remmen. In de eerste zeven maanden van het jaar zijn meer huwelijken gesloten dan in dezelfde periode in de jaren hiervoor.